Het gebouw is waarschijnlijk geraakt door een kruisraket van de coalitietroepen. Of Gaddafi in het complex was, is niet bekend. De Amerikaanse minister Gates zei gisteravond dat Gaddafi zelf geen doelwit van de acties is. Verder zei Gates dat de rol van de VS bij het ingrijpen beperkt is... en dat de Amerikanen de leiding over de operatie binnen een paar dagen willen overdragen aan de Britten en Fransen of aan de NAVO. Het Libische leger kondigde gisteravond opnieuw een staakt het vuren af, maar dat wordt door niemand serieus genomen. Voor het weekend werd ook al een bestand afgekondigd, maar dat werd niet nageleefd. In Japan is het dodental van de aardbeving en het tsunami opgelopen tot ruim 8600. Meer dan 13.000 mensen worden nog vermist. In een aantal plaatsen die dicht bij de kerncentrale Fukushima liggen... blijkt het kraanwater besmet te zijn met radioactief jodium. De minister van Volksgezondheid heeft de bewoners aangeraden geen water uit de kraan te drinken. Bij de centrale zelf is de situatie redelijk stabiel. In twee van de zes reactoren is de stroom vanochtend hersteld. In de vier andere reactoren is het gevaar nog niet geweken. In reactor 3 zou de druk weer oplopen. In Frankrijk heeft het Front National flinke winst geboekt bij de regionale verkiezingen. Bij meer dan driekwart van de stemmen geteld komt de extreemrechtse partij van Marine Le Pen op 15% van de stemmen. Centrumrechtse UMP van president Sarkozy blijft met 16% van de stemmen net iets groter. De Socialistische Partij en andere linkse oppositiepartijen komen samen op zo'n 48%. De matige score voor het UMP is een tegenvaller voor Sarkozy, die volgend jaar opnieuw een gooi wil doen naar het presidentschap.